Ember Brandsen met het NOS-journaal. De regering denkt dat er geen overlevenden meer zullen worden gevonden... na de verwoestende aardbeving van een week geleden. Dat heeft een regeringswoordvoerder tegen persbureau EFP gezegd. Zowel in de hoofdstad Kathmandu als op het beroemde Doerbarplein... is voorzichtig een begin gemaakt met puinruimen. Er zijn meer dan 6600 doden geteld en nog altijd wordt verwacht dat dat aantal zal oplopen. Meer dan 14.000 mensen raakten gewond bij de beving. Minister Hennis van Defensie wil stoppen met de verdere ontwikkeling van het grootste ICT-project van de overheid ooit. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van bronnen binnen en buiten Defensie. Het project moest de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtonderdelen automatiseren en verbeteren. Het zou eigenlijk al in 2009 klaar zijn en heeft tot nu toe bijna een half miljard gekost. Volgens de Algemene Rekenkamer liggen de kosten zelfs bijna twee keer zo hoog. Shell heeft met lokale milieuorganisaties een akkoord gesloten over het opruimen van de Niger-delta bij het vissersdorp Bodo in Nigeria. Het gebied raakte in 2008 en 2009 zwaar vervuild door pijpleidingen van Shell die er doorheen lopen. Eerder dit jaar betaalde Shell al 70 miljoen euro schadevergoeding aan de gemeenschap. In deze nieuwe afspraken staat ook hoe in de toekomst moet worden voorkomen dat illegaal olie wordt afgetapt. Twee ambtenaren moeten de naam noemen van de persoon die de fiscus een lijst met 300 zwartspaarders heeft gegeven. Dat staat in een advies van een advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De Telegraaf heeft het stuk in het bezit. Het gerechtshof bepaalde eerder dat de fiscus de naam van de tipgever moest geven, maar van het ministerie van Financiën mochten de ambtenaren niet zeggen. De zwartspaarders hadden gezamenlijk 100 miljoen euro op banken in Luxemburg staan. Het weer blijft droog vandaag en de zon schijnt geregeld. Het wordt 10 tot 15 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Ook morgen af en toe regen, wel iets warmer met 13 tot 17 graden.